Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal in de Sint-Vituskerk in Nacht. In de kerk waren 1500 mensen en ook buiten volgden mensen de dienst op schermen. Burgemeester Broertjes hield een toespraak. Hij prees het werk dat wordt gedaan in de kazerne waar de slachtoffers worden geïdentificeerd. Slachtoffers worden van een nummer weer mens, Aldus Broertjes. Voorafgaand aan de kerkdienst liepen meer dan duizend mensen mee met een stille tocht. Tijdens die tocht werden 298 duiven losgelaten, waaronder 15 witte. Die stonden symbool voor de Hilversummers die bij de ramp vandaag een maand geleden om het leven kwamen. De terreurgroep Islamitische Staat vormt ook een gevaar voor Europa en Groot-Brittannië. Dat schrijft de Britse premier Cameron in de krant The Telegraph. Cameron zegt dat zijn land zich harder zal opstellen om te voorkomen dat IS op een dag een aanval uitvoert in de straten van Groot-Brittannië. Hij schrijft dat zijn land bereid is de leiding te nemen in een internationale coalitie die de opmars van IS moet stoppen. Het is de eerste keer dat Cameron zich stevig uitliet over IS. De afgelopen weken lag hij onder vuur omdat hij zich niet hard genoeg zou opstellen tegen de terreurorganisatie. Bij het Indonesische eiland Lombok is een boot met buitenlandse en Indonesische toeristen gezonken. Een Indonesische nieuwssite meldt dat tien mensen uit het water zijn gered, onder wie vier Nederlanders. Er worden nog zeker 15 mensen vermist. De boot was met vakantiegangers op weg van Lombok naar het eiland Komodo. In de eredivisie heeft Ajax de tweede competitiewedstrijd gewonnen van AZ. Het werd 3-1. FC Utrecht won ook thuis met 2-1 van Willem II. Excelsior won met 3-2 van Go Ahead Eagles. En in die wedstrijd zorgde doelman Cummins van Go Ahead voor een stunt. Want hij scoorde vanuit een doeltrap. Het is voor het eerst sinds 1997 dat een keeper op die manier scoort in de eredivisie. Het weer. Veel plaatsen regen of motregen. Temperaturen tot 18 graden. Ook morgen wisselvallig met kans op onweersbuien.